Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het internationale wedendeel van de noodlening van zo'n 12,5 miljard euro. Ondanks de spanningen in het oosten van het land voert Oekraïne de noodzakelijke hervormingen snel genoeg uit. De noodlening wordt in delen overgemaakt. Elke keer als het land voldoet aan bepaalde doelstellingen wordt een nieuwe tranche vrijgegeven. Dit keer is dat ongeveer een miljard dollar. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen in België heeft toch geen ebola. Een eerste bloedtest heeft dat aangetoond, melden Belgische media. Voor de zekerheid wordt maandag een tweede test gedaan. De Belgische man lag tot nu toe in een Brussel ziekenhuis in quarantaine. De hulpverlener kwam twee weken geleden terug uit, uit een West-Afrikaans land... waar hij ebola-patiënten behandelde. Toen hij gisteren opeens koorts kreeg, werd hij uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Een Russisch vliegtuig met aan boord minister van Defensie Shoigu heeft geen toestemming gekregen om door het luchtruim van Polen te vliegen. De minister was net op bezoek geweest in Slowakije en was op de terugweg naar Moskou toen het toestel door Polen werd geweigerd. Volgens de Poolse autoriteiten werd het vliegtuig tegengehouden omdat het ineens zijn status van civiel naar militair veranderde. Het vliegtuig is teruggevlogen naar de Slovaakse hoofdstad Bratislava. Daar was het ook opgestegen volgens de Britse overheid is het zeer waarschijnlijk dat er in Groot-Brittannië een aanslag wordt gepleegd. Het dreigingsniveau voor terreuraanslagen is verhoogd van substantieel naar ernstig. En dat is het op één na hoogste niveau. Die verhoging heeft te maken met de ontwikkelingen in Irak en Syrië. Het weer, Later vanavond en vannacht kans op een bui in het noordwesten.